uur. een Klomp met het NOS-journaal. Minister Koenders zegt dat hij met ontzetting heeft kennis genomen... van de ramp bij de jaarlijkse bedevaart vlakbij Mekka. Volgens de minister is het offerfeest normaal gesproken een feestelijke aangelegenheid... maar heeft het nu voor velen een zwarte rand gekregen. In de stad Mina brak gisterochtend paniek uit toen mensen begonnen te dringen in een massa. 717 mensen werden doodgedrukt en er vielen meer dan 800 gewonden. En ook paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan New York zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de Hajj. Na zijn bezoek aan Washington is hij doorgereisd naar New York, waar hij begon met een mis in de St. Patrick's kathedraal. Daar heeft hij onder meer gebeden voor de slachtoffers en nabestaanden van de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. In Duitsland zijn de bondsregering en de deelstaten het eens geworden over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Afgesproken is dat de deelstaten 670 euro per maand per vluchteling krijgen. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw en 350 miljoen voor de zorg van alleenstaande minderjarige asielzoekers. In de derde ronde van de KNVB-beker gaat Ajax op bezoek bij Feyenoord. De Rotterdammers bereikten afgelopen avond de derde ronde door een 3-0 overwinning in de Kuip tegen Pek Zwolle. Ook Helmond Sport is een ronde verder. Die ploeg won met 2-1 bij RKC Waalwijk. Na de gespeelde wedstrijden werd er gelood voor de derde ronde. PSV neemt het dan op tegen de amateurs van Genemuiden. FC Utrecht krijgt FC Groningen op bezoek. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen begint de dag lokaal met een mistbank.